Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er komen nieuwe sancties tegen Noord-Korea, heeft de VN-veiligheidsraad besloten. De landen in de raad gingen unaniem akkoord met een beperking van de export uit het land. Ook mogen er geen werknemers uit Noord-Korea meer overkomen naar andere landen. De sancties zijn een reactie op het Noord-Koreaanse raketprogramma. Het communistisch regime testte vorige maand twee raketten die de VS zouden kunnen bereiken. Bij een steekpartij in het Friese dorp Berlicum is een dode gevallen. Ook is iemand gewond geraakt. De steekpartij was in een pand waar kamers worden verhuurd, zegt de politie. Kort na het incident is een verdachte aangehouden. Hoe de gebonden eraan toe is, is dus nog onduidelijk. In Griekenland is een man aangehouden die ervan verdacht wordt in de afgelopen vijf maanden 16 branden te hebben gesticht. Volgens de Griekse autoriteiten stak hij bossen, akkers en andere percelen in brand. De man van 24 concentreerde zich vooral op gebieden ten oosten en noordoosten van hoofdstad Athene. In Griekenland woeden er op tientallen plekken branden. De afgelopen twee dagen zijn er zo'n 50 brandhaarden bijgekomen. Er zijn de afgelopen weken toch nog besmette eieren verkocht. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit zijn bij nog 14 pluimveehouders te hoge concentraties van de giftige stof fipronil gevonden. De bedrijven zijn nu dicht en hun eieren worden teruggehaald uit de supermarkten. De NVWA zei donderdag dat alle besmette eieren uit de schappen waren, maar daarna melden zich nog zo'n 20 pluimveehouders die hun bedrijf met fipronil hadden laten behandelen. Het CBL, de koepelorganisatie voor supermarkten in Nederland, gaat ervan uit dat er inmiddels geen besmette eieren meer in de winkels liggen. De Jamaicaanse sprinter Usain Bolt heeft op zijn laatste toernooi naast het goud gegrepen op de 100 meter. De veelvoudig wereld en olympisch kampioen werd derde. Het goud was voor Justin Gatlin en het zilver voor Christian Coleman, beide uit de Verenigde Staten. Volgende week maakt Bolt alsnog kans op een laatste gouden WK-medaille op de estafette. Het weer. In de nacht valt vooral in het noorden nog een bui. Landinwaarts klaart het flink op. en morgen is het rustig weer met flink wat zon en nauwelijks buien. Het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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

earth. Gracias. Sir Capistelli. sunset. Record. Mr. Cavistelli, take control on the music. And this is my house. My house radio show. Thank you. 更猛。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 Chiavistelli. Mr. Chiavistelli, take control on the music. And this is my house. My house radio show.